Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Frans niet welkom als kandidaat voor En Marche, de beweging van de nieuwe president Macron. Vals kondigde gisteren aan dat hij wil overstappen, maar hij wordt geweigerd. En Marche zou veel aanmeldingen binnenkrijgen van oud-politici die hun baan willen redden. Maar de kiescommissie van En Marche zegt dat de partij geen oud-politici wil recyclen. Vals wilde meedoen aan de parlementsverkiezingen die volgende maand worden gehouden. Bij het onderzoek naar een bedrijf dat versleutelde telefoons leverde aan de onderwereld is niet 1 miljoen, maar bijna 2 miljoen euro cash gevonden. De politie zegt nu dat in een tweede huis nog eens 800.000 euro lag. Bij de actie van gisteravond zijn drie mensen aangehouden. Het bedrijf paste telefoons zo aan dat criminelen anoniem met elkaar konden bellen en sms'en. Dat is niet verboden, maar de politie benadrukt dan ook dat de verdachten zijn opgepakt voor het witwassen van geld. De 10.000 kaarten voor het kijken naar de ontknoping van de eredivisie in het centrum van Rotterdam zijn binnen een paar uur uitverkocht, meldt RTV Rijnmond. Het Feyenoord Festival wordt georganiseerd door horeca in de buurt van het Stadhuisplein. Afgelopen weekend kon daar gratis naar Feyenoord worden gekeken. Er kwamen zoveel mensen op af dat de supporters geweigerd moesten worden. Daarom is besloten om voor dit weekend toegangsgeld te vragen. Op het Spaanse eiland Ibiza is producer en dj Robert Miles overleden. De doorbraak van Miles bij het grote publiek was het nummer Children in 1996. In Nederland stond het 14 weken in de top 40 met de derde plaats als hoogste notering. Robert Miles was al een tijd ziek, hij was 47. Het weer blijft vandaag droog. In het noorden zijn tamelijk veel wolken. In het zuiden is het zonnig.